Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de raketten waar hij al maanden om vraagt. Oekraïne wil graag de Amerikaanse Attackams-raketten hebben voor aanvallen over een afstand van 300 kilometer. Het Witte Huis geeft ze nu nog niet, maar zegt dat de optie wel op tafel blijft liggen. Biden benadrukt dat hij Oekraïne militair blijft steunen. Zo levert de VS volgende week Abrams-tanks... en wordt de Oekraïnse luchtverdediging versterkt... om te voorkomen dat inwoners komende winter door aanvallen op energiecentrales... weer in de kou komen te zitten. BBB-kandidaat Mona Keizer ontvangt al twee jaar wachtgeld. Woensdag was haar partijleider Van der Plas in de Tweede Kamer nog kritisch... omdat PvdA GroenLinks-lijsttrekker Timmermans wachtgeld krijgt... sinds hij weg is uit Brussel. Maar in het tv-programma Umberto erkende Keizer dat ook zij zo'n uitkering krijgt. Ze wees er wel op dat zij twee jaar geleden als staatssecretaris werd ontslagen... terwijl Timmermans zelf zijn baan opzegde om campagne te gaan voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toch voelt ze zich naar eigen zeggen ongemakkelijk bij de situatie. Een vrouw uit Velp in Gelderland heeft sinds begin dit jaar ruim 3000 keer onnodig naar 112 gebeld, meldt de politie. Die was maandenlang ermee bezig om de beller te achterhalen. De vrouw belde elke keer met een telefoon zonder simkaart, waardoor ze moeilijk te traceren was. Vanochtend belde de vrouw met een gewone telefoon. De centralist legde de link met de vele valse meldingen en trok aan de bel. De vrouw is vervolgens opgepakt. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Minima tussen 11 en 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.